Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het einde van de coronapandemie in Europa is misschien in zicht. Dat zegt een directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het komt door alle coronaprikken en het betere weer in de lente en zomer. Dan gaat het virus minder hard rond. De hoge pief van de WHO denkt ook dat rond maart ongeveer 60% van de Europeanen een omicron besmetting heeft gehad. Dat is een flinke groep die dan beter beschermd is. Wel denkt hij dat het coronavirus in de herfst terugkomt, maar dat het dan goed te doen zal zijn, zoals de griep. De politie wil dat de coronaregels worden versoepeld. Afgelopen weekend grepen ze in bij meerdere illegale feestjes. En sowieso is de rechter wel een beetje uit, zeggen ze. uit veiligheid zeggen wij indringend advies. Joh, zorg dat er meer eh, horeca open kan, dat de theaters weer open kunnen... Eh, want die uitlaatklep is gewoon hartstikke belangrijk. Of er wordt versoepeld horen we morgenavond op de persconferentie. Een Nederlandse vrouw van 29 is gisteren opgepakt in Auschwitz... omdat ze daar de Hitlergroet deed. Volgens de Poolse politie gebeurde dat bij de beroemde poort van het vernietigingskamp... en stond haar man daar foto's van te maken. De vrouw zegt hetzelfde dat het om een slechte grap ging. Ze heeft een boete gekregen. En visser Erik deed dit weekend een nogal lugubere vondst in de buurt van Spijkenisse. Tijdens een vaartochtje met zijn kano stapte hij bijna op een schedel die in het water lag. Er lag ook nog een zak naast, dus Erik was best wel geschrokken. Ik denk, ik ga toch nog eens terug, want ik wil niet dat het in mijn hoofd gaat spelen. En kom je tot de conclusie dat er nog veel meer ligt. Ik heb de politie gebeld en eh, ik heb gewacht tot de politie was en... Eh, heb ze geholpen om het uit water te halen, omdat eh, het erop bleek dat het weg zou drijven. In totaal vonden ze de resten van 10 tot 15 mensen. Volgens de politie zijn die heel oud en heeft het niets te maken met een misdrijf. Er zat ook lijm op de schedels en dus denken ze dat ze misschien van een verzamelaar zijn geweest. Het weer nog, veel wolken met alleen in het zuidoosten wat opklaringen vandaag. Vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon door. Het wordt een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is geen drukke ochtendspits.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 Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. I Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am. Hold up, every girl likes confidence. But did you think about the consequence?